uur. Door met het NOS-journaal. Bij een schietincident in Amsterdam-West is iemand om het leven gekomen. Een ander is ernstig gewond geraakt, meldt de politie. Een verdachte is opgepakt. De vermoedelijke vluchtauto is aan de kant gezet. Bij de aanhouding werd een waarschuwingsschot gelost. Het incident gebeurde vanmiddag op het Hugo de Grootplein in de hoofdstad... in de buurt van een Italiaans restaurant. Over de toedracht van het schietincident is nog niets bekend. Na de commotie rond de van corruptie verdachte ex-wethouders in Den Haag... krijgt die gemeente een meldpunt integriteit. Wie vermoedt dat een bestuurder in Den Haag niet integer is... kan dit voortaan doorgeven. Na melding wordt eerst maximaal twee maanden vooronderzoek gedaan. Als blijkt dat er inderdaad iets niet in de haak is... volgt een uitgebreid onderzoek. Medewerkers van advocaat Gerald Roethoff zijn vanochtend mishandeld. Dat gebeurde volgens AT5 in zijn kantoor in Amsterdam. Een medewerker van Roethoff is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is opgepakt. Volgens Roethoff was hij op zoek naar een collega van een aan Roethoff gelieerd kantoor. Na drie gevallen in Utrecht is nu ook in Eindhoven een bejaarde man slachtoffer geworden van een babbeltruc... waarbij hij te horen kreeg dat hij bloed moest laten prikken. Met een smoes over een griepvirus werd bij hem door twee vrouwen bloed geprikt. Daarna moest hij pinnen voor medicatie. Vervolgens zijn de daders vertrokken en hebben ze zijn rekening geplunderd. Voor de kust van het Griekse eiland Kos is een boot met vluchtelingen in aanvaring gekomen met een patrouilleschip van de kustwacht. Alle ruim 30 opvarenden sloegen overboord, Eén peuter kwam om het leven en zes migranten raakten gewond. Eén man wordt nog vermist. Het rubberbootje was onderweg vanuit Turkije, het voer in het donker zonder verlichting. Het weer, veel bewolking, maar ook af en toe zon. Blijft zo goed als droog bij 14 tot 20 graden. Morgen eerst wat mist, later wordt vanuit het westen de bewolking wat dikker. De maximumtemperatuur morgen opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste files staan op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht. Ruim 10 minuten vertraging. Er is 20 minuten vertraging naar Den Haag op de A4 tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude. Richting Amsterdam op de A5 vanuit Hoofddorp. Gaat het erg langzaam tussen Knoop het Raasdorp en de aansluiting met de A10. Op de A7 Zaandam-Horen een kwartier vertraging bij Purmerend. Op de N201 uit Hoorn richting Hilversum een kwartier vertraging bij Loenen.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 Tonight. Mm. Got it cracking out in California. What I'm blowing on strong, but I love them on you. Keep your fucking phone on. What I tell my bitch, she don't answer. My mentality here to dance shit. I got no time for the fuck shit, I get money or die. Get the fuck on with distraction, I'm way too dope not to have it. Rather say bye and stay fly and part of me die. Some shit, it just ain't no teaching, either you with it or not. If you gon' measure my bad more than you measure my good, just think it could've been worse. I could be dead in the hood. Instead I'm out here with Swift, popping balls and shit. Tell me how we getting it, it feel like the 90s again. Damn. Going down every weekend. Yeah. Malibu top gone, everything for the weekend. Hey. Summertime bathing suit, jump in the pool for the weekend. Hey. I can make any bitch leave a man just for the weekend. She don't really know what's going down tonight. Up in the city, going down tonight. All lights all make they gone tonight. She like. Shit, it's going down tonight. I'm in my P1 doors up, I'm going places. She know that I'm going places, seeing different faces. Honda's big faces tonight. Night. That Bentley trucker get your diss up. I know you want that, but first you gotta run your chips up. I let the mama suck on dick until her hiccups. Told her keep that rollie on until her fucking wrist cut. Yeah, okay, okay, okay, okay. some in your ear. Pussy nigga play, I pop, pop, pop, pop that beer. Your mama saw you get pop, pop, pop, pop, then she tear. I pulled up to the party and walked in like, I don't want no problems, I just wanna say it's going down every weekend. Yeah. Malibu top gone, everything for the weekend. Summertime bathing suit, jump in the pool for the a sad day. Uh, looking like we never seen a bad day. Yeah, yeah. When you see a Sunday, dressed like we fresh out the front bed. Yeah, Catch us every weekend. we gon' do more ballin' and sleepin'. We gon' be staying up, drinking all night. Catchin' porn shots out the bottle, getting high with a model. Ain't nobody died, we'll be alright. Nigga, fuck the drugs and the liquor. We get high on the lifestyle.